Michel Koenen met het NOS-journaal. De Franse autoriteiten behandelen de, dus door de politie. de Franse openbaar aanklager zegt dat de dader volgens getuige Alaou Akbar riep. President Macron heeft na het incident gezegd dat Frankrijk niet zal buigen voor vijanden van de vrijheid. Een terreurgroep IS claimt de aanslag. De steekpartij was vlakbij de opera in Parijs. Israël heeft het Eurovisie Songfestival gewonnen. Zangeres Netta kreeg de meeste punten voor het nummer Toy. Dat gaat over vrouwenemancipatie. Ze stond ook al weken op nummer 1 bij de boekmakers. Whalen werd 18e met het nummer Outlaw in Hij zegt trots te zijn op zijn prestatie. Over de winnaar Israël zegt hij... vorig jaar won een vrouw met een baard, dit jaar wint een kip. In Georgië is een grote politieactie tegen drugsgebruik in nachtclubs uitgegroeid tot een massaal dansprotest. In de hoofdstad Tbilisi stonden op het hoogtepunt tienduizenden mensen te dansen voor het parlement. Een vrijdagnacht viel de Georgische oproerpolitie met veel machtsvertoon dansclubs binnen. Acht mensen werden opgepakt op verdenking van drugshandel. volgens de jongeren is de actie vooral bedoeld om angst aan te jagen. Ze eisen het vertrek van de premier en de minister van Binnenlandse Zaken. En FC Utrecht en Vitesse staan in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Utrecht won thuis nip met 2-1 van Herenveen. Dat was genoeg na de 4-3 nederlaag in Friesland. Vitesse won ook thuis van ADO, nu met 2-1. Uit werd al met 5-2 gewonnen. De winnaar van de play-offs gaat er vandoor met het laatste Europese ticket. Het weer nog. Vannacht kan er een buitje vallen. Het koelt af naar een graad of 13.